7 uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. De Belgische kerncentrales in Doel en Tihange hebben te maken met meer betonproblemen dan eerder werd aangenomen. Bij een inspectie bleek dat het beton in de bunkerplafonds van nog twee reactoren niet aan de eisen voldoet. Er zijn volgens de Belgische nucleaire waakhond geen risico's voor de bevolking, de werknemers en het milieu. Voor de reactoren van Doel en Tihange wordt nu bekeken hoe het herstel moet worden uitgevoerd... Ze kunnen pas weer worden opgestart als aan de eisen wordt voldaan. De Europese Commissie start een onderzoek naar de Amerikaanse webgigant Amazon. De mededingingswaakhond kijkt of Amazon misbruik maakt van verkoopgegevens van leveranciers die via de website spullen verkopen. Het internetbedrijf zou de data van die verkopers gebruiken om daar zelf voordeel uit te halen. Zo kan bijvoorbeeld worden gekeken welke doelgroep een specifiek product koopt. Amazon heeft nog niet gereageerd. Het gemeentehuis van Haarlemmerlieden en Spaarnwoude kan voorlopig niet worden gebruikt. In een aangebouwde vleugel van het pand is een deel van de fundering beschadigd. Daardoor is het kantoorgedeelte verschoven en staat de achtergevel bol. Volgens de burgemeester van de Noord-Hollandse gemeente is er geen acuut instortingsgevaar. Maar het is volgens hem onverstandig om er nu mensen te laten werken. Het is niet bekend waardoor het gemeentehuis van Haarlemmerlieden en Spaarnwoude is beschadigd. Het prentenboek Fabeldieren krijgt het Gouden Penseel... de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek. Illustrator is Ludwig Volbeda en het is geschreven door Floortje Zwichtman... schrijversnaam van Andrea Oosdijk. In het Rijksmuseum zijn de originele tekeningen te zien... op een tentoonstelling over illustraties. Het Gouden Penseel wordt sinds 1973 jaarlijks uitgereikt. Het weer, met name aan zee soms harde wind. In de loop van de avond kan in het noorden wat regen vallen... Morgen is het in het binnenland vrij zonnig. In het westen en noorden zijn meer wolken.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 <laughs> Jawel. Twee dagen geleden zat ik nog heerlijk op Curaçao. Ik zat trouwens niet al te ver van, eh, van Radio Dolfijn. Dat is het eh, station op Curaçao. Ik heb nog geprobeerd om eh, naar een mag de mengtafel te kruipen. Maar die beveiliger die zei van nee, nee, nee. De deur is dicht, dus je mag niet naar binnen. Nou ja, jammer voel me trouwens een beetje een piratenstation nou, eigenlijk met die muziek. Maar ja, we hebben de camera's eh, hier die het niet doen. Want oh, dat wel doen, dan weer niet doen. Geef niet, het gaat om het geluid, het gaat om de muziek, het gaat om de gezelligheid. En tenslotte gaat het om jullie. Welkom bij de Magic of the 60s. tot 9 uur.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 Now I'm a believer. Waar met mijn tamboerijn? En and Cher, I Got You Babe. Geweldig, geweldig, geweldig vind ik dit. Ja, lekker. Ja, dan ga helemaal uit mijn dakje hoor. Dat, uh, eh, dat vond mijn eh, ja, 1961-jarige, ja. Ik word er jongen van, ik weet niet hoe het met jullie is. Maar uh, ja, je luistert naar ZFM Zandvoort, The Magic of the 60s. I I sugar and spice. children's mind. I feel nice, a sugar and spice. and pie. dat de camera's ze hier niet doen, want hier wordt geswingd en gesprongen. Kom van die kast af, jongen, toen nou. Ah, ja. En herinneringen sturen. Ach. think I disagree. Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Ja, en als kon in de jaren 60. Niks was te gek, zolang het maar uh, bezaaid was met bloemen en liefde. <laughs> Ja, dan krijg je dit natuurlijk. Ja, ik krijg eh, gelijk een berichtje van mijn hemel. Wat is dit voor muziek? Ja, 60 muziek, jawel. En dan zeggen ze, ja, maar dat is toch allemaal oud. En eh, nee, nee, nee. Het, zijn de, het is de voorloper van wat je nu op de radio hoort. En ja, ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van die tijd. Ja, zo oud ben ik al namelijk. Mhm. Wat vroeger niet kon, dat was eh, ja, de Stones en de Beatles naast elkaar. En wij doen het lekker wel. En meegalmen macht natuurlijk. Je luistert naar Willem Bruist. you can always get what you want. Van de Rolling Stones natuurlijk. En eh, ja, er zijn natuurlijk wel een, eh, ja, een, eh, een verhaal achter natuurlijk. Een waarheid. Maar ja, dat was met die, met die meeste nummers zo. En, eigenlijk zou ik daar gewoon eens een uitzending van moeten maken, denk ik. De 60 of zo. Ja. maken komen ze in die tijd. Ja, Steppenwolf. Ja, ik, eh, ik, ik weet het niet. Het is met, eh, met alle jaren trouwens zo. Jaren 60, 70, 80 of 90. Of wat er ook allemaal nog mag komen. Er zitten altijd wel nummers tussen waarvan ik zeg... Ja, erg. Eh, ja, erg. Ehm, ja, dat vind ik heel erg. Ja, ja. Dan maar zo. Een verzoekje. dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Bob Dylan, Like Rolling Stone. Ja, ik heb een uh, per ongeluk de omstandigheden... het hele oeuvre in mijn bak staan. En eh, ja... Waarschijnlijk omdat ik altijd overal tegen zat te protesteren of zo. Ik weet het niet. Nee, ja, nee. <laughs> Je luistert naar de Magic 60, CFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruis. Een hele goede avond natuurlijk. Heb je herinneringen aan bepaalde nummers? Laat het mij weten. Ja. Delen mag. Er zijn een jaar seks iets ook erg bekend natuurlijk. Delen, ja. Volgende nummers zijn uh, de band, de Shangri-La's en Martha Reeves. Ja. Dat kan allemaal hier. Ik zag net weer twee mannetjes eh, hier voorbij vliegen. Eh, ja, die Martijn is er altijd natuurlijk. Welkom. We hebben niet de grootste studio van Nederland, maar wel de gezelligste. De weight. Het is allemaal <laughs> mooi geweldig natuurlijk. Het is natuurlijk eh, in de jaren 60 een, uh, ja, een, een, een, smeltkroes geweest van, eh, van allerlei uh, nummers natuurlijk. Het is flauwe power, het is het liefde geluk, maar natuurlijk ook verdriet. En er is bijvoorbeeld een nummer. Dat geeft er heel, veel, heel goed weer eigenlijk. En ja, dat wil ik graag draaien. Ik zelf heb heel veel met dat nummer. Niet dat ik me daarin identificeer, mee identificeer. Maar ik vind het gewoon mooi.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 Fleetwood Mac. Need Your Love So Bad. Vaak gecoverd, nooit goed het, nou, vind ik. Maar ja, wie ben ik? <laughs> het brengt ons weer bijna de klok van uh, eh, 10 minuten voor 8. 12 minuten voor 8 om precies te zijn. Eh, er is, schijnt weer beeld te zijn. Ik zie, weer, eh, ik zie een blauw lampje. De camera's doen het dus weer. Dus, we genieten er maar weer van, mensen. I Saw Her Again. Mama's en de papa's. Ook eh, ja, de veroorzakers van, eh, ja, toch van een bepaalde stroom. Een bepaalde lijn. En zo. Hun dochters eh, die hebben het voortgezet, geloof ik. Hè? Wilson Phillips. Van kinderen van Brian Wilson. En ja, Esther Phillips van de moms en de papa's. Wilson Phillips, die, hebben, die hebben dat gewoon voortgezet. Je hoort er helaas niet veel meer van. Ik zal er eens na gaan speuren. Ja. Nou, de camera's die schijnen steeds beter te doen. Uh, wij hebben nu beeld eh, vanaf eh, kwart voor zeven vanavond. Dus ja, nou, dat was een hele lange <laughs> uitzending. <laughs> Maakt niet uit. We hebben een verzoekje en die gaat richting Vlaardingen. En verder kan ik zien dat zelfs Amsterdam Zuidoost is daar. Sila, welkom. En voor de rest, iedereen, geniet ervan. I've got dreams, dreams. remember. I've got dreams, dreams to remember.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 Dreams to remember. I know you said he was just a friend Redding. I've got dreams to remember. Het was een verzoekje en ik heb met liefde gedraaid. You gotta think about you. I just can't live without you. I really want you ever no near me.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 goed dat die cams niet aangaan, want, of aanstaan. Want ik sta hier te springen als een malle. Dat is niet normaal. Dat doet een man van mijn leeftijd niet. Nee, die gedraagt zich. Althans, hij doet zijn best. Tot aan de klok van 8 uur, de doors. Met dit nummer heb ik trouwens eh, de laatste kilometers eh, ja, stil in een hoekje gezeten. In een vliegtuig weer in Nederland. En jammer dat ik het vond. Ach. You know better. This is the end, beautiful friend. This is the end.